In 2009 werd ze veroordeeld en ze zat jaren in een Italiaanse gevangenis. Ook haar toenmalige Italiaanse vriend werd in deze zaak schuldig bevonden. De twee werden in 2011 vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het Italiaanse Hof van Cassatie besloot begin dit jaar dat de zaak helemaal opnieuw moet worden behandeld. Amanda Knox is zelf niet bij het proces tegen Amerikaanse media. Zei ze dat ze niet het risico wil lopen dat ze nog een keer naar de gevangenis moet. Politiemensen hebben vannacht een man van 36 uit Breugel aangehouden... omdat hij gebruikte kleding uit goede doelencontainers had gestolen. Hij werd aangehouden in Geldrop en in zijn auto lagen zakken met kleren. Bij een winkelcentrum in de buurt bleek een kledingcontainer te zijn opengebroken. De diefstal is lucratief, want textiel levert per kilo op ogenblik zo'n 70 cent op. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat stroom winnen uit urine. Die stroom zal worden gebruikt om het kantoorgebouw aan de Rijnstraat in Den Haag te verwarmen. Naar verwachting wordt dat kantoor over ongeveer twee jaar in gebruik genomen. In een vijfde deel van het gebouw komen speciale urinoirs te staan... waarmee op ingenieuze wijze elektriciteit uit urine kan worden opgewekt. Het topstuk van de textielbiennale in het museum Rijswijk... is door een bezoeker per ongeluk onherstelbaar beschadigd. Een vrouw raakte verblind door het zonlicht... en liep dwars door het kunstwerk heen van de Amerikaan Gabriel Dow. Het kunstwerk was gemaakt van geel en blauw naaigaren. Restauratie is niet meer mogelijk. De kunstenaar maakt volgende week een nieuw werk van plafond tot vloer. En dan het weer... Vannacht minder wind, minimaal tussen de 3 en de 8 graden. Morgen zonnig en droog, 14 tot 17 graden. Ook woensdag blijft het nog droog, maar donderdag en vrijdag toenemende bewolking. Kans op regen, maar dan wordt het wel zachter. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A10 ring Amsterdam-Zuid bij Oud-Zuid richting Den Haag 2 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat een lange file tussen Knoop Ridderkerk en knopen het plein van 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk.